Jelle Seubring met het NOS Journaal. De man die verdacht wordt van het doodsteken van het 11-jarig meisje in Nieuwegein... kende het slachtoffer zeer waarschijnlijk niet. Dat zegt de politie, die nog volop bezig is met het onderzoek. De aangehouden verdachte is een man van 29 van Syrische afkomst. Volgens buurbewoners zouden er al eerder meldingen zijn gedaan... over verward gedrag van de man... De politie zegt deze berichten te kennen en onderzoekt wat er met de meldingen is gedaan. Het slachtoffer was van Eritrese afkomst en had de Nederlandse nationaliteit. Ze liep vanmiddag op straat toen ze werd neergestoken. Ze overleed ter plekke. Producten uit Canada, Mexico en China worden in de Verenigde Staten een stuk duurder. President Trump heeft importheffingen aangekondigd. Er komt 10% bovenop de al bestaande heffingen voor China... en de importheffing voor Canada en Mexico wordt 25%. Trump wil met de maatregel het leven van gewone Amerikanen goedkoper maken. Maar verwacht wordt dat de nieuwe importtarieven juist alles duurder maken. Canada, Mexico en China komen waarschijnlijk met tegenmaatregelen. In Somalië zijn meerdere IS-strijders gedood bij luchtaanvallen door de Verenigde Staten. Dat zegt het Pentagon. Volgens president Trump waren de aanvallen gericht op een planner van IS die al enige tijd in beeld was. De Somalische autoriteiten waren van tevoren ingelicht over de aanvallen. PSV heeft opnieuw punten verloren in de eredivisie. De wedstrijd tegen NEC eindigde in een 3-3 gelijkspel. PSV verdedigde tot de laatste minuut een 3-1 voorsprong... maar daarna scoorde NEC nog twee keer. De twee andere eredivisiewedstrijden eindigden vanavond ook in gelijkspel. SC Heerenveen tegen Fortuna Sittard werd 2-2 en Pek Zwolle tegen Utrecht 3-3. Het weer, het is helder en het koelt snel af. In het hele land gaat het vannacht licht vriezen. In het noorden kan ook mist of nevel ontstaan.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 it takes, no, why? ritme, ritme. van ZFM. somewhere Doesn't matter how hard I try Just remember the same old reason Reflected in your eyes You said you wanted me on me again today. Yeah. You showed me love when I wasn't feeling it.